een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Het Iraakse leger is doorgedrongen tot het centrum van de stad Ramadi. De stad is sinds mei in handen van terreurgroep IS. Irak begon begin vorige maand met een operatie om de stad weer in te nemen. Het leger wordt daarbij geholpen door de Amerikanen die luchtaanvallen uitvoeren en inlichtingen verschaffen. Ramadi, de hoofdstad van de provincie Anbar, ligt op ongeveer 100 kilometer ten westen van Bagdad in het centrum van het land. Volgens Iraakse inlichtingendiensten hebben enkele honderden IS-strijders zich in het centrum van de stad verschanst. Het aantal vluchtelingen dat dit jaar naar Europa is gekomen is de grens van een miljoen gepasseerd. De Internationale Organisatie voor Migratie, IOM, telde tot gisteren 1 miljoen 5000 vluchtelingen. Ze kwamen via zee of via land naar voornamelijk Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus. Verreweg de meeste gingen vanuit vluchtelingenkampen in Turkije naar Griekenland. En volgens cijfers van het IOM zijn 3700 vluchtelingen tijdens hun boottocht omgekomen. De Internationale Atletiek Federatie is in verlegenheid gebracht door een uitgelekte e-mail van het voormalig hoofdcommunicatie Nick Davies. Hij opperde kort voor de WK van 2013 in Moskou om positieve tests van Russische atleten onder de pet te houden. Ook wilde hij aantonen dat de vele Russische dopinggevallen het gevolg waren van intensieve controles. Het dopingprobleem in Rusland zou zo minder ernstig lijken. De mail was gericht aan de zoon van de voormalige Senegalese IAF-voorzitter Lamine Diak. Die zoon was toen marketingconsultant voor de federatie. De Tour de France start in 2017 in Düsseldorf. Het is de eerste keer sinds 1987 dat de Tour in Duitsland begint. Ook Londen en Münster waren in de race om de Grand Départ te organiseren. Komend jaar start de Tour op het Franse schiereiland Mont-Saint-Michel. Het weer, het is bewolkt, kan wat miseren, vooral in het noorden. Vanmiddag vrijwel overal droog, het wordt een graad of 14.